als de Nederlandse regering en de ambassade niet snel handelen... In een videoboodschap op internet zegt het echtpaar dat ze nog tien dagen de tijd hebben, anders worden ze doodgeschoten. De Nederlanders werden begin vorige maand ontvoerd in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Wie erachter zit is niet bekend, ook is onduidelijk wanneer de video is gemaakt. In Nijmegen is de 97e editie van de Vierdaagse van start gegaan. Minister Schippers van Sport gaf het startsein. Op de eerste dag lopen er bijna 42.500 deelnemers van naar Bemmel en Elst. Wandelaars moeten rekening houden met zware omstandigheden vanwege de warmte. 25 tot 27 graden en nauwelijks kans op regen. SGP-leider Van der Staaij wil niet dat mensen worden verplicht om hun kind te vaccineren tegen mazelen. In het tv-programma Kneveling van der Brink zei hij dat het risico van een mazeleninfectie niet opweegt tegen zo'n inbreuk in iemands leven. In het weekend riep VVD-senator Dupuy op tot een vaccinatieplicht. De laatste weken zijn honderden gevallen van mazelen geregistreerd, vooral in plaatsen waar veel reformatorische gezinten wonen. De leider van het beruchte Mexicaanse Zetas-kartel is opgepakt. Miguel Trevino Morales werd aangehouden in een stadje aan de grens met de Verenigde Staten. Het Zetas-kartel is een van de grootste en gewelddadigste drugskartels van Mexico... waar al jaren een bloedige drugsoorlog woedt. Het aantal doden en gewonden door ongelukken op de fiets neemt toe. Vooral het aantal slachtoffers tussen de 60 en 80 jaar stijgt, blijkt uit onderzoek. Veel ongelukken gebeuren op fietspaden waar gemiddeld de snelheid flink is toegenomen. Dat komt door het groeiend aantal racefietsers en door de enorme populariteit van de elektrische fiets... die vaak 20 km per uur halen. De planeet Neptunus blijkt niet 13, maar 14 manen te hebben. Een wetenschapper van NASA ontdekte het hemellichaam toen hij foto's bestudeerde. Het maantje heeft een doorsnede van 20 kilometer en staat op meer dan 100.000 kilometer van Neptunus, de buitenste planeet in ons zonnestelsel. Later wordt bekend welke naam de maan krijgt.